Ja, er staat heel wat op de planning. Het gaat een beetje overlopen. Dus, het is carnaval over een week. Daar ga ik het een beetje over hebben. De Ronde van Vlaanderen. Eh, de fusie die eraan zit te komen, heb ik ook wat nieuws over. En dan heel veel cultuur. Ja, Kruibeke leeft, hè, zou ik zeggen. Ja, inderdaad. En eh, we hebben vandaag nog eh, tussen twee en vier uur in Kruibeke leeft. Hebben wij dan ook iemand die komt vertellen over Keizer Kat, een kattenhotel. En Rita uit Kruibeke die komt een paar gedichtjes voorlezen in verband met Valentijn. En dan horen we ook allemaal hele rustige MUZIEK Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my own man looks good. Wednesday just don't go. started een eh, heel toepasselijke plaat deze van The Weeknd en Save Your Tears. Het is inderdaad weekend en dat is altijd goed, hè? Die waar, Ja, heel leuk. Het eerste eh, onderwerp, het eerste item? Ja, dat gaat over eh, carnaval in Ruppelmonde. Het is vandaag dit weekend nog niet, maar op zondag 11 februari volgende week dus trekt de jaarlijkse carnavalstoet door de straten van Ruppelmonde. En op vrijdag krijgt iedereen al een voorproefje met de kindercarnavalstoeten in Basel en Ruppelmonde. Op zondag zelf heb je eerst de reclamestoet. Die vertrekt om half twee door de voornaamste straten van groot Kruiweken. En om half twee heb je ook de officiële ontvangst in het stadhuis van Ruppelmonde met burgemeester Antoine de Nert. Hij zal traditiegetrouw de sleutel overdragen aan prins Dina I. Om drie uur wordt het startsein gegeven voor de 61ste Carnavalstoet en dan kan iedereen genieten van carnaval. Uiteraard hoort daar ook de nodige verkeershinder bij. Het volledige centrum van Ruppelmonde is niet toegankelijk voor verkeer. Ruppelmonde wordt ook niet bediend door de lijn. Voor de volledige verkeersinfo kan je de site van de gemeente Kruijbeke raadplegen en voor het programma van de carnavalstoet kan je naar de site van de Orde van Mercator gaan. Hey lady, you lady, cursing at your life. You're a discontented mother and a regimented wife. I've no doubt you dream about the things you'll never do, but I wish someone had a talk to me like I wanna talk to you. Ooh, I've been to Georgia and California and anywhere could run Took the hand of a preacher man And we made love in the sun But I ran out of places and friendly faces Because I had to be free I've been to paradise But I've never been to me Please, lady Lady, don't just walk away. Cause I have this need to tell you why I'm all alone today. I can see so much of me still living in your eyes. Won't you share a part of a weary heart that has lived a million lies? Oh, I've been to Nice and the Isle of Greece while I sipped champagne on a yacht. I moved like Harlow in Monte Carlo and showed them what I've got. I've been undressed by kings and I've seen some things that a woman ain't supposed to see.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 Het is 20 over 12. En bij ons in de studio zit Frauke, hè? met heel wat info. Ja, en een, eh, een, volgend nieuwtje gaat over de Ronde van Vlaanderen. Ehm, het is misschien nog een beetje vroeg, maar op zaterdag 30 en zondag 31 maart passeert de Ronde van Vlaanderen in Kruibeke. En voor de wielerfans is dat dus heel goed nieuws. Op zaterdag fietsen de amateurwielrenners en zondag is het de beurt aan de profs. Het is dus misschien een beetje vroeg, maar de reden waarom ik dit zeg is omdat je nu al een vergunning kan aanvragen voor randactiviteiten rond de Ronde van Vlaanderen. Dat moet je ook vrij snel doen. Voor 11 februari moet je een aanvraag ingediend hebben. Ehm, de wielrenners zullen langs de Burgtstraat, Lange Straat, Bazelstraat, Kruiwekenstraat, Ruppelmondestraat en de Nieuwe Baan rijden. Dus als je graag een evenement of iets anders wil organiseren, moet je je vergunning aanvragen voor 11 februari. Meer informatie kan je ook vinden op de site van de gemeente Kruiweken. Ben je een eh, wieler vanuit? vrouwke? Uh, eh, mijn grootouders zijn dat enorm en ik kijk daar eigenlijk ook wel graag naar. Dus we gaan samen soms wel kijken.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 veins and now I don't care, I have no luck I don't miss it all that much There's just so many things That I can't touch, I'm torn ja Toch wel een eh, hele mooie plaat van eh, Nathalie Imbruglia. En deze Thorn. Voor de mensen die een kijkje willen komen nemen, dat kan altijd hier in de studio in de Ambachtstraat nummer 4 in Kruideken. En dan nu een, uh, ja, gaan we een beetje terug in de tijd met een plaat met een hele lange titel. This Town enough, enough for the both of us van The Sparks, zo is dat ja. time? tonight. Heartbeat, increase the heartbeat, you hear the en and This Town, enough for the both of us. Zo is dat. Ja, vrouwke, jij was in Barcelona, dus een beetje Spaanse muziek. Maar je hebt nog wat eh, info, hè? Ja, inderdaad. Ik, heb het, eh, ik ga het nu hebben over de voorstelling van de toekomst van de Graventoren en de Getijdenmolen. Eh, de toekomst van de Graventoren en de Getijdenmolen in Ruppelmonde is dus bekend. En daarom nodigt Toerisme Vlaanderen iedereen uit op woensdag 7 februari voor de grote onthulling van de toekomstvisie. Om vijf uur in de avond is het ontvangst aan de bar op het Mercator-eiland in een magische setting. Een uurtje later is dan de effectieve voorstelling van de toekomstvisie gegeven door de CEO van Toerisme Vlaanderen, Peter de Wilde, onze burgemeester Antoine de Nert en projectleider Sam Verselen. Om zeven uur in de avond heb je dan de lancering van Mercators Avonturen, Een winterse lichtspectakel en een avontuurlijke beleving die je daar kan zien. Het gaat trouwens vanaf dan elke avond van 7 februari tot en met 14 februari doorgaan tussen 7 uur en 10 uur in de avond. Het is een wandeling dat start aan de brug van de Graventoren en het neemt je ongeveer in 15 minuten, een kwartiertje dus, mee langs heen winterse lichtspectakels, randanimatie en artistieke interventies. En het is daarbovenop nog eens gratis, dus misschien moet je daar toch eens een kijkje gaan nemen.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 El destino te desaparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Gracias. om helemaal in de zomerse sfeer te komen. Deze plaat van eh, de Gypsy King en deze bandolero. Het is twee over half één hier op Radio Barbier in Kruijbeke informeert. Een beetje soulmuziek op Radio Barbier, dat kan nooit geen kwaad met de OJ's. En deze Backstabbers. populair. Deze OJ's, ooit nog eens naar België geweest. En dan deze Backstabbers. Ooit eh, waren deze jongens in het voorprogramma ergens in begin van de jaren, eh, eind jaren 70, begin van de jaren 80 in Leuven in een voorprogramma. Ja, inderdaad, we hebben het over de Dire Straits en deze Money for Nothing.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 Van uh, Vrouwke van de Dire Of ja, dat is voor jouw tijd, denk ik, hè? Ik denk het ook. <laughs> Ken je deze nog? De Clash, ja, hè? Toch? London Calling. London the and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the ring of the crunch of thing. The ice age is coming, the sun's zooming in.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 London calling, I was there too And you know what they said well, some of it was true. London calling at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? I never felt so much alike, alike, alike, alike. Ja, dit is uh, Kruijbeek informeert met uh, eh, Franke Kaljon. Hm? Kaljon, ja, <laughs> inderdaad. En je hebt nog een, eh, een item, hè? Ja, ik heb zelfs een kleine oproep. Ehm, want wie mag er volgens jou in de bloemetjes gezet worden voor zijn verdienstelijke bijdrage aan het culturele, leven hier in Kruibeken? Mag dat ook eh, een, vereniging zijn of moet dat een persoon zijn? Dat mag van alles zijn, eh, want de Cultuurraad is op zoek naar kandidaten voor de Cultuurprijs in drie categorieën de prijs voor culturele vereniging, dus echt een vereniging. Dan de individuele prijs, dus voor een persoon. En de aanmoedigingsprijs voor jong aanstormend talent tot 30 jaar. Het begrip cultuur mag je zeer breed nemen, want het hoeft niet per se over kunst te gaan. Het kan dus ook dans, muziek enzovoort zijn. Kan je zo iemand of denk je dat je zelf in de bloemetjes gezet mag worden, dan mag je de nominatie doorsturen met een korte motivatie waarom je zou het verdienen naar de voorzitter van de Cultuurraad, Nicky van Laken. Stuur voor 11 maart een mailtje naar vanlakenikki.skynet.be. De stemming gebeurt op 22 april en op vrijdag 20 september worden de drie winnaars bekendgemaakt op de officiële opening van het SMAK-weekend. Eh, een jaar of drie geleden heeft eh, Radio Barbier die prijs gewonnen, dacht ik. Ja? Oh, heel mooi. Ja, inderdaad, zo was dat. Hè. Times we me were lots of fun But now funny just ain't what you want And yeah, my girl Ain't that just a little strange There times you'd rather die than leave But now you say hold on a second here Yeah, my love and it all just a little strange When you say hold on a second here. Better times are moving up ahead, and all sorrow is gone for good. Yeah, my girl, why don't you just let it flow? All this time I try to figure out just what it takes to live on the cloud. Yeah, my love guess I misunderstood when you say? Just hold on a second here. The sadness is a color that is blue, just like your eyes. And sorrow can be all over. tear me down. Better times are moving up ahead, and all sorrow is gone for good. Hear my love sound misunderstood. If sadness is a color that is blue, just like your eyes, sorrow can be our over. sadness is a color that is blue, just like your and Sorrow. je meeslepende muziek van Stash, eigen bodem, is dat een sadness. Niet vergeten mensen, blijf luisteren, want tussen 2 en 4 wordt het ook interessant. Dan komt er iemand praten over eh, een kattenhotel, dat eh, noemt of dat heet dan eh, Keizerkat. En Rita met Valentijnsgedichtjes, dus dat wordt ook zeker en vast mooi. We gaan een beetje terug in de tijd met eentje van de Beatles, George Harrison. En deze My Sweet Lord. My sweet Lord my Lord. mmm, my Lord. I really want to see you. Really want to be with you. Really want to see you, Lord. But it takes so long, my Lord. My sweet Lord. mmm, my Lord my Lord. I really want to know you. I really want to go with you. Really want to show you, Lord, that it won't take long, my Lord. Hallelujah. My sweet Lord. Hallelujah. Mm, my Lord. Hallelujah. My sweet Lord. wel een erg grote hit, deze van eh, George Harrison, die ook eh, nog andere nummers heeft geschreven. Onder andere met de Beatles, met eh, McCartney en Lennon. En ook What's Life was ook een grote hit van deze George Harrison. Maar toch deze vind ik persoonlijk wel een beetje de beste van hem. My Sweet Lord. En ook een dame die ook 23 januari van ons is heen gegaan. Melanie Safka. Die heeft ook heel mooie liedjes gemaakt, zoals dit nummer. Beautiful People, inderdaad, Melanie. You live in the same world as I do, but somehow I never noticed you before today. I'm ashamed to say, beautiful people, we share the same back door, and it isn't right afraid we never met before, but then we may never meet again. If I weren't afraid you'd laugh at me, I would run and take all of your hands in. I would gather everyone together for a day. then you'll never be alone Cause there'll always be someone With the same burden on as you Including in everything you do beautiful people.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 may be beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. Typische muziek van eh, de jaren 60, op begin van de jaren 70. Deze toch wel een mooie plaat van Melanie. Jammer genoeg, op 76-jarige leeftijd is die overleden in januari. Ja, vrouwke Kruibeke informeert aangeboden door het lokaal bestuur van Kruijweken. En je hebt er nog zo wat, items, hè? Ja, inderdaad. Eh, ik heb het nu nog wat nieuws over de fusie. Want onze gemeente vormt vanaf 1 januari 2025 een gemeente met Beveren en Zwijndrecht. En daar moet een nieuwe naam voor gezocht worden. Voor alle duidelijkheid, het gaat over een overkoepelende naam voor de drie gemeentes. En die zal enkel worden gebruikt wanneer er voor het, over het geheel wordt gesproken. Dat betekent dus dat iedere deelgemeente zijn eigen naam, postcode en identiteit behoudt. Enkel wordt er gezocht naar een familienaam. Hoe die nieuwe gemeente zal heten, dat mag jij mee beslissen. Tot en met 14 februari kan je stemmen op de twee voorgestelde namen. En die twee opties die zijn Beverenwaas of Scheldewaas. Elke inwoner die op 14 februari de leeftijd heeft van 16 jaar of ouder, die kan stemmen. Je hebt daarvoor wel een rijksregisternummer nodig die je kan vinden op je identiteitskaart. Je anonimiteit wordt wel gerespecteerd en na het ingeven van je Rijksregisternummer kan je één stem uitbrengen. Je kan ook telefonisch je stem doorgeven of naar het gemeentehuis zelf gaan tijdens de openingsuren. Wil je wat meer weten over de keuze van de namen en waarom precies die voorstellen naar voren komen? Dat kan je dan ook vinden op de site van de gemeente Kruibeke. Wat zou jij kiezen, Frauke? Je, kunt, moet je zelf nog kiezen. dus, eh, je kan maar tussen twee namen kiezen. Schelde Waas en Groot, nee, Beverwaas, hè, zo is het. Hè? Scheldewaas of Beverwaas, inderdaad. Maar jij weet het nog niet? Ik weet het nog niet. Je hebt nog wat tijd, hè, tot eh, Valentijn, hè? Ja, inderdaad, tot 14 februari. Een heerlijk stukje muziek was dat uit de film Deliverance, als ik me niet vergis. En dat was Juling Benioff. En als je meer van deze muziek houdt, dan moet je zeker en vast luisteren. Iedere donderdag naar eh, Greet met haar country-programma. Dit is eh, Debbie Harry, oftewel beter bekend onder de naam Blondie. En deze Atomic. Bijna één uur op Radio Barbier. Een goedemiddag en smakelijk eten. time around, I was doing just fine. Usually, usually, usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, suddenly, suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je sais que je perds de temps dans tes bras. I've got a fever, so can you check? se Mon cœur se serre, j'ai du feu dans la voix. Le plus souvent, c'est quand je pense à toi. zoals ze hier in zeggen. Twee mooie madame, madame, of twee mooie, ja, wat anders zeggen ze soms. Gaan we nu niet zeggen. Maar eh, je had wat nieuws over uh, Dua Lipa, denk ik, hè? Ja, inderdaad. Dua Lipa, zij komt eh, naar België. Op zaterdag 6 juli gaat zij optreden op Rock Werchter. Ga je er naartoe? Nee, ik heb geen ticket. Super jammer, want het is al uitverkocht. Oei, dat is jammer. Dit is Betty Bidler met deze Beast of Burden. fail. deze Don't Let Go Love. En deze dames waren ooit de gast eh, op de Night of the Proms in Antwerpen een aantal jaren geleden. En zij zongen toen ook schitterend. Ja, vrouwke Kruibeke informeert met heel wat items. Ja, inderdaad. En nu heb ik er nog eentje. Ik had het daarnet al een beetje over de fusie van de gemeente Kruibeke, Beveren en Zwijndrecht en hun nieuwe naam. En speciaal voor die gelegenheid kunnen inwoners van Beveren en Zwijndrecht gratis naar het kasteel Wissekerken dus heb je daar vrienden of familie wonen, dan kan je ze gratis uitnodigen om een bezoekje te brengen. Als bezoeker kan je kiezen uit drie audioverhalen. Het standaard parcours neemt bezoekers mee op pad doorheen de geschiedenis en het ontstaan van België. Voor jongeren is er een speciale route met een muziekparcours, die trouwens ook wel heel leuk is voor volwassenen. En ook voor de kinderen, de kleinste onder ons, is er wat voorzien. Zij krijgen de geheimen van het kasteel toegefluisterd. Op voorhand moet je wel kijken of het tijdslot nog beschikbaar is je reserveert dus best op voorhand een plekje. Het is zeker de moeite, want ik heb het ook eh, al gedaan en eh, ja, het is echt interessant. Hè? Ah ja, leuk. Goed, daar gaan we zeker en vast nog eens eh, reclame voor maken. En dan nu de muziek uit Duitsland onder de naam uh, Viel, Die hadden ooit een grote hit met Forever Young, maar deze was ook een grote hit, Big in Japan.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 condizioni. Stare bene oppure no, può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho. Già con fosse passato mai. Dove siamo stati, cosa siamo poi? Confinati di cuore solo che ognuno sa. Dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Sto pensando a noi prese un po' così. Eh, è già stata una fatica arrivare fino a qui. Già come vedi, io sto ancora in piedi perché sono umani tutti i sogni miei. questi sogni miei eh, con le mani io li prenderei yeah. sono cose della vita ma la vita poi dov'è dov'è dov'è se da quando è partita un inseguimento è ooit samen dit nummer opgenomen met eh, Tina Turner. Deze Eros Ramazzotti, Can't Stop Loving You was dat. Maar dit was de originele Italiaanse versie om helemaal in de sfeer te komen van de vakantie. Hè? Maar we gaan nog een beetje moeten wachten op, vrouw, op vakantie. Hè? Ja, jammer genoeg wel. Zeg maar, wat weinige luisteraars, als we er hebben natuurlijk, eh, weten dat jij ook eh, heel goed saxofoon kan spelen. Hè? Daarom gaan we dit nummertje voor jou draaien. Maar je hebt nog eerst wat info, hè? Ja, Inderdaad. Ehm, ik heb nieuws of een oproep voor jongeren onder ons. Want ben je jong en wil je jouw creatief talent ontdekken, ontwikkelen of tonen, dan moet je misschien de radio nu toch nog wat luider zetten. Want podia, zalen, kamers, jeugd- en cultuurhuizen zetten hun deuren open. Samen met coaches en andere creatievelingen kan je jouw concept tot leven brengen of kan je ervoor kiezen om mee te werken aan een gemeenschappelijk project. Het is een initiatief van Maak Maak en nodigt jongeren uit om creatief aan de slag te gaan hun concept tot leven te brengen of mee te werken en samen te werken aan leuke projecten. Dus heb je nood aan extra coaching, een plaats, steun en een community van andere jonge makers, dan is dat misschien wel iets voor jou. Meer info kan je ook vinden op de site van www.maakmaak.be. Klinkt zeer aantrekkelijk. Ja, heel leuk. Goed, we gaan even terug eh, nu naar Dave Stewart en die Hollandse mevrouw van, eh, die heel bekend is voor de saxofoon Candy Dulfer, denk ik. En deze Lily was here. van een tijdje geleden van het goede doel uit eh, Nederland natuurlijk. En alle lof over België. Dit is helemaal een andere koek. Muziek van die Alan Parsons Project. Grote meneer deze Alan Parsons. En dan met deze hit Don't Answer Me. Dus is uh, collega Chief den Draaier ook al binnengekomen, want die gaat mee presenteren tussen 2 en 4 uur met Kruibeke Leeft. Met eh, tal van gasten ook. Maar eerst hebben we nog Frauke met Kruibeke Info. Ja, inderdaad. Want heb je in de toekomst een huisarts van wacht nodig, dan bel je vanaf nu oproepnummer 1733. Dit nummer vervangt alle gemeentelijke oproepnummers voor de weekwachtendienst en de weekendwacht. Belangrijk is dat dit nummer enkel voor dringende problemen is die niet kunnen wachten tot jouw huisarts werkt. Het oproepnummer werkt van 7 uur s avonds tot 8 uur s morgens, tijdens het weekend en op feestdagen. Je mag daardoor, daarvoor dus niet bellen voor verlenging van medicatie, voorschriften, vaccinaties, bloedonderzoeken of attesten. Meer info kan je ook vinden op de site van Huisartsenwachtdienst. Kan je dat nummer nog eens eh, herhalen? Zeker. Oproepnummer 1733. 1, 2, Green. Turn it up. Radio Barbier vanuit Kruijbeke. Een oude bekende op de radio, deze Brian Ferry met eh, zijn groep de Roxy Music. En deze Don't Stop the Dance. Bijna kwart voor twee de mensen die nog aan tafel zitten, smakelijk eten. de dance van eh, Brian Ferry. Hier op Radio Barbier 13 voor 2 eh, uur, zo is dat hè. De man die ons 10 jaar geleden is ontvallen, ondertussen al 10 jaar. Het was wel even schrikken dat dat al 10 jaar geleden was hè, vrouwke. Die heb je ook nog wel gekend hè, Luc de Vos? Ja, zeker. Heel mooie muziek. Goed, maar eh, we hebben nog twee items en de tijd vliegt zo snel, dus begin er maar aan. Ja, inderdaad. Ik ga het nu hebben over een polderwandeling want morgen vindt er een polderwandeling voor jong en oud plaats van 2 uur tot 4 uur in de namiddag. Je kan de betoverende polders van Kruiweken ontdekken met een gids. Ze vertellen je boeiende verhalen over wat leeft in de polders. Je kan er bijvoorbeeld voor winterse vogels, bevers, reeën en vossen spotten. Als je wil gaan, vergeet dan zeker je verrekijker niet mee te nemen voor een close-up van de schoonheid van de natuur. En het kan ook behoorlijk koud zijn, dus doe je best eh, warme kledij aan en stevige stapschoenen. Honden aan de leiband mogen zeker mee. Hou er wel rekening mee dat de uitdagende paden niet geschikt zijn voor rolstoelen en kinderwagens. Let op, inschrijven is wel verplicht. Ga je meedoen vrouw, morgen? Ik heb nog plannen, dus het zal moeilijk gaan. Maar anders heel graag. mensen als jij moeten niet moeilijk doen. Geef ze een kans voor ze stom gaan. de beste Nederlandse muziek.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 nieuwtje voor eh, dit uurtje. Op, 22 eh, op donderdag 22 februari kan je naar een videovoordracht in de brouwerij in Kruibeke gaan kijken. Geert Kriel, ambassadeur voor saudi arabië Jemen en Oman, spreekt over zijn ervaringen in Jemen, dat slachtoffer van gewelddadige gevechten in het Midden-Oosten is.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 Dankjewel, ik vond het heel leuk om te doen en bedankt dat je mocht zijn. Wij hopen dat jou in begin maart terug uh, heel graag. welkomen. Ja, heel graag. En nog veel succes met de studies, zou ik zeggen. Ja, dankjewel. Dankjewel, hè. Kruijbeke informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeken.